Dit is Maud met het NOS Journaal. De drie mannen die voorgangers waren van plan een vrachtwagen in te zetten, zegt de politie. Ze wilden die huren, maar dat lukte niet vanwege betalingsproblemen. De daders gebruikten uiteindelijk een busje. Bij de aanslag vorige week zaterdag kwamen acht mensen om het leven. Volgens de Londense antiterreureenheid hadden de gevolgen veel groter kunnen zijn als de daders een truck hadden ingezet. De politie maakte verder nog bekend dat de aanslagplegers roze messen om hun polsen hadden gebonden. In hun busje lagen molotovcocktails. In het onderzoek naar de aanslag zijn twee nieuwe arrestaties verricht. In totaal zitten nu nog zeven verdachten vast. De politie is in Eindhoven massaal uitgerukt vanwege een mogelijk geradicaliseerde man uit Amsterdam. Hij was aan het filmen bij het PSV-stadion, waar een concert was van Guus Meeuwis. De man van 29 had geen kaartje en gedroeg zich verdacht. Dat in combinatie met dat hij een bekende was van de politie was reden tot een grote politie-inzet. In het centrum en bij het stadion waren veel agenten op de been. Volgens de politie was er geen concrete dreiging in Eindhoven, het concert van Meeuwis verliep rustig, bezoekers hebben er niets van gemerkt. Voor de opvolging van PvdA-voorzitter Spekman hebben zich al twee kandidaten gemeld. Het zijn oud-Kamerlid Astrid Oostenbrug en beleidsmedewerker Gerard Oosterwijk. De twee willen van het voorzitterschap een duobaan maken. Spekman is sinds 2012 voorzitter van de PvdA. Hij kondigde in maart zijn vertrek aan na de voor de PvdA desastreus verlopen verkiezingen.